doden gevallen. Honderden strijders van de Taliban vielen gisteren bij de grens tussen Aans gebied, waar tot enkele jaren geleden Amerikaanse troepen zaten. Die troepen hebben zich geleidelijk teruggetrokken en Pakistan heeft nu extra militairen naar de noordelijke grens gestuurd. De Harley-dag die vandaag in Tilburg zou worden gehouden gaat niet door. Dat heeft de burgemeester besloten. Volgens een woordvoerder zijn er aanwijzingen dat het gezellige familiekarakter van de motordag niet meer kan worden gegarandeerd. Motorrijders die vandaag toch naar Tilburg komen worden weggestuurd. De afgelopen tijd zijn meer motorevenementen afgeblazen uit vrees voor een confrontatie tussen motorclubs. Het weer, in de kustgebieden kans op een bui, overdag opnieuw buien en af en toe zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het en ooit.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 De stabiliteit van het land is volgens de Liga cruciaal voor de stabiliteit van de Arabische wereld. En daarom zal de secretaris-generaal naar Damascus afreizen voor overleg met president Assad. Het werd bekendgemaakt na een speciale top van de Liga in Egypte. Het bewind van Assad treedt keihard op tegen de massale volksprotesten in Syrië die in maart begonnen... Sindsdien zijn ruim 2000 mensen omgekomen. De VS en Europa willen dat Assad opstapt. Ongeveer 1 miljoen Amerikaanse huishoudens en bedrijven aan de oostkust zitten zonder stroom door orkaan Irene. Vooral de staten North Carolina en Virginia zijn getroffen. In de stad Philadelphia in Pennsylvania wordt gewaarschuwd dat er mogelijk twee weken geen elektriciteit is. Inmiddels zijn vier mensen omgekomen door het natuurgeweld. De orkaan beweegt zich langzaam naar het noorden. In zeven staten langs de oostkust is de noodtoestand uitgeroepen. President Obama waarschuwde op een persconferentie voor de